NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS journaal. Zo'n 1000 tot 2000 metaalwerkers staken vandaag. Onder meer bij truckbouwer DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IAC wordt 24 uur niet gewerkt. De werknemers eisen onder andere betere regelingen voor ouderen en meer loon. Actievoerders willen elke vrijdag stakingen houden om de werkgevers verder onder druk te zetten. In de metaalwerken ruim 400.000 mensen. In Thailand is een conferentie begonnen over de vluchtelingencrisis in Zuidoost-Azië. Vertegenwoordigers van 17 Aziatische landen doen mee aan het overleg. Volgens Thailand heeft de vluchtelingenstroom van onder andere Rohingya's alarmerende vorm aangenomen. De afgelopen tijd probeerden duizenden vluchtelingen uit Bangladesh en Myanmar landen als Thailand, Maleisië en Indonesië te bereiken. De Wereldvoetbalbond FIFA kiest vandaag een nieuwe voorzitter, midden in een groot corruptieschandaal. De huidige voorzitter, Jozef Blatter, die heeft gezegd niets van de corruptie te weten, heeft zich kandidaat gesteld voor een vijfde termijn. Zijn tegenstrever is de Jordaanse prins Ali. De Nederlandse drugsmokkelaar Michael S. is in de Verenigde Staten veroordeeld tot tien jaar cel. Hij verhandelde drugs via de inmiddels afgesloten website Silk Road. De man werd twee jaar geleden opgepakt in Miami. Hij verdiende miljoenen aan de verkoop van ecstasy, coke en LSD. Michael S. mag waarschijnlijk een deel van zijn straf in Nederland uitzitten. Op een klein eiland in het zuiden van Japan is onverwacht een vulkaan uitgebarsten. Boven de berg Shindake hangen enorme zwarte aswolken. De overheid heeft een schip naar het eiland gestuurd om de ongeveer 140 bewoners te evacueren. De meeste van hen hebben zich gemeld, enkele mensen worden nog vermist. De gemeenteraad van Almere wil dat burgemeester Jorrits alles aan doet om islamitische haatpredikers te weren. In een motie van de PVV staat dat onverdraagzame salafistische predikers die oproepen tot de gewapende strijd niet mogen komen. De predikers komen dit weekend op een bijeenkomst waar geld wordt ingezameld voor een moskee. Jortsma zegt dat ze hun komst niet kan verbieden omdat de openbare orde niet in gevaar is. Het weer vooral in het westen en noorden enkele buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was de NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Kroop het Hoevenlaken 4 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht. A9 richting Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en Bad Badhoevedorp 4.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 Eh, Giants of Jazz, het album. Eh, ja, we gaan dus nu wat eh, pittiger, de pittigere kant op. We hebben het eerste uur een beetje rustig aangedaan. We gaan nu een beetje funky en Amy Winehouse. Ik zie Robbie Williams, Wouter Hamel, Gare Dunor, de Buena Vista, Stevie Wonder, et cetera. We gaan verder met Amy Winehouse. I can ever be that we knew and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me. for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dark in here? They would travel about. But his dog up and down. dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, spend spent behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit, then he shook it. comfortable Mr. Bojangles. Tears Dry on Their Own.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 Met daarop het nummer. For Blue Note Records. Een, hun versie van het nummer Cantaloupe Island van Herbie Hancock. Bracht tot de nummer 9 in de Billboard's Hot Top 100. Cantaloupe Island. Beautiful. exotic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. drop. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's his own and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet, the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the back, and I know that. The way I kick the rhyme, so before me blow it. Form steady flowing, growing, showing sights and sound.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 Zo ook het volgende nummer, Summeries, Lekker op het strand liggen, zomerbriesje erbij. Heerlijk. Superstition van Stevie Wonder. zou aanvankelijk worden eh, opgenomen door Jeff Beck, die het drumritme bedacht. Maar zijn platenbaas Barry Gordon, Gordy eh, overtuigde Stevie Wonder om het zelf uit te brengen. Goede keuze geweest, want het werd een nummer 1 hit in Amerika. Superstition. op het strand ligt het Summer Breeze... dan is Superstition wel het nummer dat je moet gaan draaien... als een ijsje moet gaan halen voor, voor de kinderen. Een ander nummer van eh, Stevie Wonder... dat hij eh, in 1973 heeft geschreven. Hij raakte in een bijna fataal ongeluk, auto-ongeluk. En toen zijn manager dit nummer in zijn oor zong... waren de eerste het tekenen van leven van Stevie Wonder weer. Eh, dat is de vinger op dit muziekje. Bijvoorbeeld. eerste uur al eventjes over gehad... over het eh, overlijden van B.B. King. Eh, en daarom eh, heb ik een, een, blokje ter ere van hem samengesteld. Natuurlijk met, we beginnen natuurlijk met The Thrill Is Gone... Wel het meest bekende nummer. En we gaan door met Every Day I Have The Blues. Ten, ten long years. En dan gaan we weer over naar andere muziek. King. share I hate the van 1949 speelde King in de dancehall in Twist in Arkansas in Amerika. Ehm, om de hal te verwarmen hadden ze wat tonnen met kerosine neergezet. Ehm, op een gegeven moment kregen twee mannen die kregen ruzie en gooiden de, eh, de ton met eh, kerosine. Gooiden ze om, waardoor de hele eh, hal eigenlijk in de fik stond. Nou, iedereen werd geëvacueerd. Nou, bijna iedereen. Er zijn twee man omgekomen. En eh, op het moment dat eh, King eigenlijk buiten kwam... Eh, besefte hij dat hij zijn gitaar had laten liggen binnen. hij rende snel naar binnen om zijn gitaar te pakken... en kwam er ook weer veilig uit. maar om, het was een gitaar, een Gibson-gitaar van 30 dollar. En om hem te, gaan, te herinneren dat hij nooit meer zoiets stoms zou doen... heeft hij die gitaar toen naar, eh, naar het meisje genoemd... Eh, waar het gevecht in eerste instantie om ging. Lucille. Nu elk jaar nog brengt eh, Gibson Guitars... nou ja, elk jaar, om de zoveel jaar... brengt Gibson Guitars een BB King Lucille model gitaar uit. het laatste was in 2005.